Annette Schut met het NOS Journaal. De gouverneur van de Amerikaanse staat Minnesota roept president Trump op... de duizenden federale agenten in zijn staat onmiddellijk terug te trekken. Die oproep volgt nadat eerder vandaag een man van 37 werd doodgeschoten door een agent. Trump stuurde die agenten naar de staat om illegale migranten op te sporen... Volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid had het slachtoffer een vuurwapen... en wilde hij dat gebruiken om de arrestatie van een illegale immigrant te voorkomen. Het incident leidde weer tot protesten in Minnesota... die al aan de gang waren vanwege een soortgelijk incident twee weken geleden. De jongen van 16 die afgelopen donderdag werd gedood in Den Hoorn bij Delft... is om het leven gebracht door messteken. Eerder zei de politie dat er een melding was geweest van een mogelijk schietincident. Voor mogelijke betrokkenheid bij zijn dood zit een 18-jarige man uit Rijswijk vast. Hij werd een paar uur na het incident opgepakt. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. De kans bestaat dat er meer mensen betrokken waren bij de dood van de jongen uit Delft. Voormalig lijsttrekker Eddy van Heijem van NSC stopt bij die partij. Op een partijcongres heeft hij afscheid genomen. De politicus was een vertrouweling van oud-voorman Pieter Omtzigt. In het kabinet Schoof was hij minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vicepremier. In de Eredivisie heeft PSV gelijk gespeeld tegen NAC Breda. De wedstrijd eindigde in 2-2. Voor de stand heeft het geen consequenties. Het gat tussen koploper PSV en de nummer 2 Ajax is na vanavond 16 punten. Ajax won eerder met 2-0 van Volendam. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt tussen de 0 graden in het zuiden tot min 5 in het noorden. Het KNMI waarschuwt voor gladheid, ook met name in het noorden. De dag begint straks vrij zonnig, alleen in het noorden is het bewolkt.